Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran zou overwegen om Israël weer aan te vallen. Dat schrijft een aan Iran gelinkt persbureau. Vandaag zou er een Israëlische drone zijn neergehaald boven het zuiden van Iran. Ook als die geen militaire operaties uitvoerde... is het een schending van het staakt het vuren, zegt Iran. Een man die opdracht had gegeven om een aanslag te plegen op een vestiging van de pizzabakkers in Amsterdam moet 15 maanden de cel in. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij een jongen van 14 opdracht gaf. Ook gaf hij spullen om een explosie te veroorzaken. Die kwam er uiteindelijk niet omdat de politie de minderjarige jongen betrapte. Het OM eist in een grote sextortionzaak 9 jaar cel en tbs. De verdachte is een student van 22 uit Spijkenisse. Hij zou bijna 60 meisjes via Snapchat onder druk hebben gezet... om naaktbeelden van zichzelf te sturen en hen vervolgens hebben afgeperst. De politie gebruikt deze zaak in een nieuwe campagne op sociale media... om gebruikers te waarschuwen voor sextortion. De man die zijn moeder vorig jaar onthoofde in Hellevoetsluis moet naar een tbs-kliniek. Volgens de rechter is die volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom krijgt hij geen celstraf. De man had een psychose toen hij zijn moeder doodde. Hij was gestopt met zijn medicatie. Een trouwalbum uit 1944 dat door een vrouw werd gekocht in een kringloopwinkel in Deurne... is terug bij de nabestaanden van het bruidspaar. De vrouw ontdekte dat ze in de oorlog waren getrouwd in Rotterdam. Na een oproep bij de regionale omroep Rijnmond kwam ze in contact met een kleinzoon van het bruidspaar. Die is blij dat het album terug is. Het weer, veel zon met in het noordwesten ook wat sluierwolken bij 16 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 5 tot 9 graden. Morgen overdag opnieuw veel zon, wat bewolking en later regen. Met in het zuidoosten kans op onweer. En dan opnieuw warm, 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk in Noord-Holland eh, voor een woensdag, wel te verstaan. Ik noem, degene, noem de files met de meeste oponthoud. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij Maarse 3 kilometer met een kwartier vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn. Bij afrit Avenhoorn staat een auto met pech. Dat kost je 20 minuten.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 die zijn afgevuurd vanuit Iran. Sinds vannacht is er een staakt het vuren in de regio. Iran zegt dat het een Israëlische drone uit de lucht heeft geschoten. Een man die opdracht had gegeven om een aanslag te plegen op een vestiging van de pizzabakkers in Amsterdam moet 15 maanden de cel in. De aanslag kwam er niet omdat de uitvoerder, een jongen van 14, werd betrapt. Defensie kan de toestroom van sollicitanten niet aan. Het lukt ze door een tekort aan personeel niet om ze snel genoeg te keuren en op te leiden. Daardoor staan er zo'n 2700 reservisten op de wachtlijst. Het weer, het blijft droog, minima vannacht tussen 5 en 9 graden. Morgen eerst zonnig, later regen en opnieuw warm, 19 tot 23 graden. Dit is ZFM. did you think I'd crumble?